Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Bremen is een man opgepakt in verband met de terreurdreiging in de Duitse stad. Waarvan hij wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn er wat mensen verhoord en een islamitisch centrum doorzocht. De politie in Bremen waarschuwde eerder vandaag voor een dreigende aanslag door moslim-extremisten. De Koerdische rebellenbeweging PKK wil de wapens neerleggen. Volgens de politieke partij van de Koerden wil PKK-leider Öcalan de gewapende strijd verruilen voor een politieke oplossing met de Turkse regering. Hij vraagt leden van de PKK dit voorjaar bijeen te komen om na 30 jaar te praten over het neerleggen van de wapens. De Oekraïense president Poroshenko denkt dat de Russische politicus Nemtsov is vermoord wegens een geplande onthulling. Hij stond op het punt met bewijzen te komen over de militaire rol die Rusland speelt bij het conflict in Oekraïne, zegt Poroshenko. Nemtsov werd gisteren vlakbij het Kremlin doodgeschoten. Hij wordt waarschijnlijk dinsdag begraven. De weg naar het populaire Franse skigebied Les Trois Vallées is weer vrijgegeven. Er lag een enorm rotsblok op de weg. Het gevaarte is verpulverd en de weg is gerepareerd. De ANWB adviseerde wintersporters het gebied vandaag te mijden. De Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro maakt zich op voor een enorm feest. De stad bestaat 450 jaar. Op 1 maart 1565 werd Rio de Janeiro gesticht. Vanaf 2 uur vannacht, Nederlandse tijd, barst het feest los. Op talloze podia in de stad zullen nationale topartiesten optreden. Het feest zal 24 uur duren. In de Eredivisie is AZ door een overwinning op Willem II voorlopig naar de derde plaats geklommen. AZ won met 2-0. Vitesse is Pek Zwolle op de ranglijst gepasseerd door met 2-1 te winnen. Cambuur won met 1-0 van Heracles. En Twente kwam na vier nederlagen opnieuw niet tot winst. Tegen NAC Breda werd het 1-1. Het weer vanuit het westen regen. Morgen staat er een stevige zuidwestenwind. Afwisselend zon, wolken en enkele buien.